Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten krijgen vanaf vandaag geen online college meer in hun slaapkamer of keuken. Ze mogen na alle Zoom-lessen op hun laptop weer richting een echt lokaal. Er zijn wel nog wat regels op de opleidingen. Zodra je het gebouw instapt is het slim om een mondkapje op te doen. Al hebben ze op de sportopleiding in Leeuwarden al een beetje vooruitgedacht, ziet onze verslaggever. Voor de zekerheid is hier ook een tafel neergezet met allemaal mondkapjes. Want ja, die studenten vergeten dat natuurlijk. Want het is strenger geworden. Ja, dat klopt. Het is strenger geworden. We moeten nu in de school ook eh, eigenlijk permanent eh, mondkapjes dragen. En er is nog een regel. In collegezalen mogen max 75 studenten zitten. Voor tentamens en examens wordt een uitzondering gemaakt. In Amsterdam waren gisteren drie schietpartijen op verschillende plekken in de stad. Bij één daarvan kwam een jongen van 16 om het leven. Volgens het parool zijn er twee vrienden van hem opgepakt die ongeveer net zo oud zijn. Bij een andere schietpartij raakte ook iemand gewond. Die ligt in het ziekenhuis, maar die man is volgens de politie wel aanspreekbaar. Het worden waarschijnlijk twee pittige dagen voor de nieuwe staatssecretaris... die gaat over de gaswinning. Hans Veilbrief die gaat vandaag langs in Groningen... Volgens verslaggever Ewout Kiviet hebben Groningers in het aardbevingsgebied weinig vertrouwen meer in de overheid. Bijvoorbeeld die eh, verstevigingsoperatie die verloopt nog steeds ontzettend traag. En daarnaast nog geen twee weken geleden kondigde de voorganger van Velbrief Blok aan... dat er dit jaar weer dubbel zoveel gas uit de grond wordt gehaald. Dus dat helpt ook niet echt mee. Velbrief gaat in Groningen praten met bewoners en belangenorganisaties. Bier en worstenbrood, nou, Brabantser dan dat kan het eigenlijk niet, of toch wel. Een bierbrouwer en bakker hebben de handen ineengeslagen... en samen hebben ze een worstenbroodje bedacht waar bier in zit. Het begint bij granen, gerst die we vermalen... en die we uiteindelijk maken tot een beslag. En uit dat beslag willen we suikersubstantie overhouden... en uiteindelijk bierbostel. En die borstel die gebruiken we uiteindelijk om, als die gedroogd is een worstenbroodje van te maken. Bierborstel is dus een soort restje dat nog over is na het bierbrouwen. Dat wordt gebruikt, vooral gebruikt in veevoer. Er zit namelijk veel eiwit in. En het weer nog, vooral in het westen is er best veel zon vandaag. Landinwaarts blijft het wel bewolkt en kan er ook een buitje vallen. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Sarne Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A4 richting Den Haag. Bij Hoogmade 7 kilometer.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 I never would have made it, babe If you needed love, well then ask for love Could have given love, now I'm taking love And it's not my fault, cause you both deserve What's coming now, so don't say your word towards the light. You said, you said that you get your people laughing just like a happy life. All those years we spent alone, there must be life after tragedy. we can say that we made it. Oh, oh, oh, oh. oh, oh.